Op dit moment is een eh, cirkel van 200 meter eh, ontruimd en ook de A2 is volledig eh, dichtgezet. Nou, in een NL-alert die verstuurd is staat dat er een dreiging is van een mogelijke gasontbranding. Ga naar binnen, blijf binnen en sluit ramen en deuren staat in dat NL-alert. En de mensen die hier op de high-tech campus eh, werken, die mogen nog eh, binnen blijven. Maar naar buiten mogen ze op dit moment niet. De mislukte samenwerking met Kanye West heeft Adidas veel geld gekost. Vorig jaar maakte de schoenenfabrikant zo'n 75 miljoen euro verlies. Adidas had samen met Jay een populaire schoenenlijn ontwikkeld... maar na antisemitische berichten op de socials van Jay werd de samenwerking verbroken. Vanwege het grote verlies gaat Adidas de voorraad Yeezys alsnog verkopen. Ook het Europees Parlement is voor een nieuwe AI-wet. Die moet duidelijk maken wat er wel en niet mag met kunstmatige intelligentie. Zo moet onder meer bij chatbots duidelijk zijn hoe ze werken en met welke data ze getraind zijn. Over die wet is jaren onderhandeld. En PSV-supporters zijn onderweg naar Duitsland. Hun ploeg speelt vanavond in de Champions League tegen Borussia Dortmund. En als ze winnen staan de Eindhovenaren voor het eerst sinds 2007 weer in de kwartfinales. Deze fans hebben er zin in. Ja, spannend. Eh, moeilijke wedstrijd natuurlijk. Ik ben toch wel lastig natuurlijk, maar ik heb er wel vertrouwen in. Nou, ik, ik verwacht eigenlijk dat we eh, met penalties verder gaan. Heel spannend. Dat merk je denk ik ook wel aan iedereen hier. Ja? Buikpijn loopt al een beetje op we hebben nog alle kans en we hebben goede hoop. Dus we gaan ervoor vandaag. Ja, het wordt in elk geval een spannende pot. De thuiswedstrijd tussen PSV en Dortmund eindigde in 1-1. Het weer blijft droog. Vanavond en vannacht klaart het ook op. En dan krijgen we morgen een lekker lentedagje.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 one time and last for took you so This party. I've seen it half a million times. You can play it forward or rewind. You will always do what she decides, cause she's got the key to getting you started.